4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn 636 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld door het RIVM. Dat zijn 59 nieuwe besmettingen meer dan gisteren, toen waren het er 577. Er zijn de afgelopen etmaal twee overlijdens door corona geregistreerd, tegen vier gisteren. En er zijn 11 mensen opgenomen in het ziekenhuis, bijna het dubbele van een dag eerder. Kinderen worden op school veel minder vaak besmet met het coronavirus dan thuis. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. Als ze al besmet worden, worden ze minder vaak ziek, meldt Omroep VRT. De onderzoekers keken naar ruim 4700 mensen die preventief in quarantaine zaten... omdat ze op school mogelijk besmet waren geraakt. In thuissituaties besmet een patiënt 10 tot 20 procent van de andere gezinsleden. Dat percentage is veel hoger dan op school, zeggen de onderzoekers. Minister Blok van Buitenlandse Zaken vindt dat Wit-Rusland nieuwe verkiezingen moet houden... en een einde moet maken aan het geweld en demonstranten moet vrijlaten. Na de ministerraad zei hij dat iedereen heeft kunnen zien... hoe oneerlijk de verkiezingen afgelopen week einde zijn verlopen. Vanmiddag heeft Blok overleg met Europese collega's. Hij sluit niet uit dat er sancties komen. Mensen in Wit-Rusland hebben recht op steun, zei Blok. En een man van 30 uit Den Haag is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs... voor het wurgen van een buurtgenoot van 80. Het Openbaar Ministerie had 5 jaar cel en tbs geëist. Volgens de veroordeelde man zou het slachtoffer hem jarenlang hebben misbruikt... en moest hij zich verdedigen. Maar volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor... en zitten er gaten in zijn verklaringen. Het weer tot slot verspreid over het hele land komen de komende uren stevige regen- en onweersbuien voor. Lokaal kan dan veel regen vallen en mogelijk valt er ook hagel. Tussendoor is er ook zon. Het is 23 tot 29 graden. Ook morgen weer buien en dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 you got to get. You give me fever a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine. Don't worry about his. Get up. 就不。 106.9 ZFN I know. gotta keep your distance. sad. want.